unaniem dit ene clubhuis naar voren toe. Hmm. Dus er is toch eigenlijk wel eh, heel goed over nagedacht eh, in, de, in ja, dat... Het is, een, het, is een, diepe investering, dus eh, je gaat er niet zomaar op een zaterdagmiddag een bierveeltje doen. Dat nee, oh ja, ik ken mensen die op een zien een column schrijven, maar goed... En in... <laughs> Die zijn ook zeer lezenswaardig. <laughs> Goed. <laughs> ja, nou ja, je, je, gaat zo dadelijk denk ik weer de zon opzoeken. Ja. Want, uh... Eh, Sancta Maria, eh, de school uit Haarlem, eh, zijn er nu met leerlingen. Dus vandaar dat ik op zand was. Oké. Ehm, deze, ja, ik wou bijna zeggen, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Nog dat jullie even gewacht hebben. De, leden, ja. die zijn ook allemaal dol enthousiast. Alle leden zijn heel, we hebben dat gepresenteerd in een ledenvergadering. En die was heel druk bezet. En waren wild enthousiast. Oké. En ze hebben mogen stemmen. Want ik bedoel, de leden beslissen uiteindelijk wat het, of het wel of niet komt. Ja nu zijn we er toch? We wensen jou eh, een, eh, een heel mooi zeilseizoen. Dankjewel. We wensen jou een schitterende afbraak. Mhm. En nog een veel mooie opbouw. Dank jullie wel. Dat jullie er maar veel plezier van mogen hebben. Ja, jullie zijn hierbij uitgenodigd om volgend jaar gewoon eens op, ter op locatie eh, te komen. En misschien daar een uitzendetje te doen. Dat zou best leuk zijn. misschien wel een goed idee. Ehm, aan dit programma werkte mee Yvonne Roosendaal, uh, verantwoordelijk voor de gasten en voor de redactie. Roy Halleman voor de techniek en de muziek. En we zaten ook nu weer live in Hotel Hoogland. Dan zitten we volgende week hier ook in. Nou, Tom. Ja. Dankjewel. Goed weekend. Ben je goed opgeknapt? Ja, lichtelijk wel. Oké.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 Jobboots met het NOS journaal. De werkloosheid is voor de tweede maand op rij licht gedaald. Het aantal werklozen is nu 431.000 en dat is 7.000 minder dan in april, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het percentage werklozen is nu 5,6 procent. Het CBS vindt het nog te vroeg om te concluderen dat er sprake is van een trend. In de werkloosheidscijfers zijn zelfstandigen zonder personeel, de ZZP'ers, niet meegerekend. Ook werknemers die in deeltijd-WW zitten zijn niet in de cijfers meegenomen. Het CBS concludeert ook dat het aantal werkzoekenden en het aantal WW-uitkeringen verder zijn afgenomen. De daling was het sterkst onder jongeren. CDA-fractievoorzitter Verhagen blijft weigeren om in de formatie te praten met de VVD en PVV. Hij heeft dat vanochtend nog eens gezegd tegen informateur Rosentaal. Verhagen wil pas met de twee andere partijen praten als die op hoofdlijnen een akkoord hebben. Anders is het een zinloze exercitie, zei hij. Verhagen benadrukte de in zijn ogen enorme verschillen tussen de VVD en de PVV. De CDA-fractievoorzitter voegde eraan toe dat hij dit al dagen zegt... en dat hij van de informateur niets heeft gehoord, wat hem op andere gedachten brengt. Later vandaag praat Rosendaal ook weer met de leiders van VVD en PVV... Rutte en Wilders. Het agentschap Telecom gaat illegale radiostations harder aanpakken. Vooral in het noorden en oosten van het land groeit het aantal piraten dat uitzendt op de FM-band. De aanpak begint in Zuidoost-Drenthe en wordt daarna uitgebreid naar andere delen van het land. Wie een zendmast in de tuin heeft en deze gebruikt voor radio-uitzendingen... krijgt een boete van 2500 euro. Als piraten in de fout blijven gaan, kan de boete oplopen tot ruim 30.000 euro. De piraten verstoren niet alleen de legale radio-uitzendingen, ook het luchtverkeer heeft er last van. Het weer zonnig en het waait stevig. In de loop van de dag neemt vooral in het zuidoosten de bewolking toe in Limburg. Aan het eind van de middag kans op een enkele bui.